Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Amsterdam is vannacht vermoedelijk opnieuw een handgranaat op straat gevonden. Dit keer bij het Belmerplein in Zuidoost. Rond vier uur kreeg de politie meerdere meldingen van mensen die knallen hadden gehoord. Vervolgens reden meerdere voertuigen weg. Toen agenten aankwamen zagen ze iets liggen dat op een handgranaat leek. Gisteren nacht werden ook al twee handgranaten gevonden in Amsterdam. Mensen die thuis zuinig omgaan met energie doen dat vooral om kosten te besparen... in plaats van uit milieuoverwegingen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ongeveer 90% van Nederlanders zegt bezig te zijn... om thuis zo energiezuinig mogelijk te zijn. Ouderen letten daar beter op dan jongeren. Er is een serieuze overnamekandidaat... voor de noodlijnende IJsselmeerziekenhuizen. Dat zegt de voorzitter van de cliëntenraad. Het zou gaan om de vier locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en op Urk... De overname geldt niet voor het MC Slotervaart in Amsterdam... dat ook in zwaar weer zit. Dat ziekenhuis neemt inmiddels geen nieuwe patiënten meer op. De baas van nieuwszender CNN heeft hard uitgehaald naar het Witte Huis... nadat er een pakket met vermoedelijk explosieven naar de redactie was gestuurd. Jeff Zucker zegt dat president Trump en zijn perschef geen idee hebben... welke impact hun voortdurende aanvallen op de media hebben. Behalve naar CNN werden er ook pakketten met mogelijke explosieven gestuurd... naar Barack Obama en Hillary Clinton... Door wie of waarom is nog niet duidelijk. Het nieuwe kabinet van Irak heeft een Nederlands tintje. De minister van Financiën, Fouad Hussein, heeft jarenlang in Nederland gewoond... en spreekt nog altijd vloeiend Nederlands. De 69-jarige Hussein vluchtte in de jaren 70 uit Irak... en ging toen studeren in Amsterdam. Hij trouwde met een Nederlandse vrouw en zette zich in Nederland onder meer in voor vluchtelingen.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 my name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 on the turn of a friendly column. There's a sign in the desert that lies to the west, where you can not tell the night from the sunrise, and not all the king's horses and all the king's men have prevented the fall of the unwise.

Het ritme, ritme. van ZFM. you still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 Dit is ZFM.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 神，哈哈。